moet met het RWS Journaal. Een postbode van PostNL heeft 45 rouwkaarten gedumpt in een vuilcontainer in Zaandam. Hij is op staande voet ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. De post werd eind juli verstuurd door nabestaanden van drie overleden personen. Of mensen door de dumpactie een uitvaart hebben gemist is onduidelijk. PostNL heeft zijn excuses aangeboden aan de afzenders en geadresseerden. Het bedrijf kwam achter de dump door een inwoner van Zaandam... die de brief had gevonden in de vuilcontainer. Wat de ervaren postbezorger bezielde is onbekend. In de Amerikaanse stad St. Louis hebben duizenden mensen afscheid genomen van Michael Brown. De zwarte jongen van 18 is vandaag begraven. Hij werd eerder deze maand in de voorstad Ferguson door een politieman doodgeschoten. Waarna er dagenlang rellen waren in Ferguson. Tijdens de rouwplechtigheid in een kerk bleef het rustig. Een neef van Brown riep op tot verandering omdat de zwarte gemeenschap genoeg heeft van zinloos doden. Het Oekraïense leger zegt dat het Russische tanks tot stilstand heeft gebracht... die eerder vandaag het land waren binnengedrongen. Oekraïense grenswachten zouden twee tanks hebben vernietigd... en spionnen van het Russische leger hebben overmeesterd. Rusland zei eerder vandaag niets te weten over het konvooi... en wees erop dat er veel valse berichten over invasies opduiken. Duikers hebben bij een Maltese eiland vracht gevonden van een schip dat rond 700 voor Christus is gezonken. In het zand van de bodem liggen onder meer molenstenen en kruiken. De ontdekking werd al twee maanden geleden gedaan, maar is stilgehouden om schatgravers geen kans te geven. De precieze locatie blijft geheim zolang het onderzoek duurt. Het schip is waarschijnlijk van de Feniciërs geweest. Een volk dat tussen 1500 en 400 voor Christus veel deed aan zeehandel op de Middellandse Zee. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuiden regent het lang en soms ook hard. Morgen overdag trekt de regen geleidelijk weg en breekt vanuit het noorden de zon door. Tijdens de buien is het maar 14 graden. In de zon nog zo'n 18.